7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Slijm als kinderspeelgoed kan gevaarlijk zijn. De Consumentenbond waarschuwt dat drie van de tien kant-en-klare slijmproducten die de bond heeft getest te veel boor bevatten. En die stof kan irriterend zijn bij een contact met huid en ogen, bij inademing en bij inslikken kan in krampen, braken of diarree veroorzaken. Na het spelen met slijm moeten kinderen in ieder geval heel goed hun handen wassen, zegt de Consumentenbond. Op de lange termijn kan boor ook schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en voor het ongeboren kind. Een vrachtwagenchauffeur van 66 is in Duitsland tot levenslang veroordeeld... voor het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van een meisje van 10, 27 jaar geleden. De man ontvoerde het meisje in 1991 uit een park in haar woonplaats. Haar lichaam werd dagen later gevonden. Ze was seksueel misbruikt en in haar lichaam werd een grote hoeveelheid eh, eh, kalmerende middelen gevonden. De Duitse politie had de speurtocht naar de dader nooit gestaakt. Uiteindelijk was er een DNA-match gevonden en die was doorslaggevend. Advocaat Knoops vindt dat de vervolging van PVV-leider Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie moet worden stopgezet. Volgens hem is politieke druk uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen. Knoops wil daarom dat oud-minister Opstelte en oud-OM-topman Bolhaar als getuigen worden gehoord. Hij zei dat bij het begin van het tweede hoge beroep in de minder zaak Dit voorjaar strandde het eerste hoge beroep na wraking van het Hof ook door Knoops. Wilders werd in 2016 veroordeeld voor groepsbelediging... en het aanzetten tot discriminatie voor uitspraken... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Het weer tot slot in het zuiden kan nog een bui vallen. Verder is het droog. De minima liggen vannacht rond de 6 graden.